en zo hoorde hij dat de sfeer aan boord er goed in zit. Berenbotje ging uitvaren. Zuidlaren, weg was recht, weg was krom. Nooit bij weer een potje meer Ja, alleen in plaats van Zuid-Laren nu onderweg naar Amsterdam, hè? Ja, tegenwoordig wel, ja. <laughs> ja, ja. De tekst is wel veranderd in die loop der jaren. <laughs> Ja, hey, fijne sale, mensen. Ja, ja, fijne dag. Hoi, hoi. Goed nieuws voor treinreizigers. De vakbonden en NS zijn het eindelijk eens geworden over een nieuwe CAO. Conducteurs, machinisten en monteurs krijgen er in twee jaar tijd meer dan 7% loon bij. Al kunnen mensen die zwaar werk doen bij NS eerder met pensioen. Verslaggever Nick Wouters is op het station in Eindhoven. Nick, hoe reageren NS-medewerkers? Nou, ze zijn voorzichtig positief. Ze hebben het nog niet uitgebreid gelezen, want het personeel wat hier rondloopt is natuurlijk vroeg aan het werk gegaan. En die afspraken zijn afgelopen nacht gemaakt. Dus ze hebben nog niet alles kunnen lezen, maar ze zijn dus voorzichtig positief. En dat is belangrijk voor de reizigers hier. Want de leden moeten dus stemmen. Ze moeten nog voorstemmen en dan pas komen er geen stakingen meer. Afgelopen juni legden medewerkers vier keer het werk neer om een betere deal af te dwingen. En het Jeugdjournaal lanceert vandaag een podcast over kinderen en hun mobieltje. Daarbij gaat het over de vraag op welke leeftijd begin je daaraan en hoe ga je ermee om? Ouders maken zich daar druk om, maar ook kinderen zelf, zegt Bart van het Jeugdjournaal. Ze willen heel graag leuke dingen doen op hun telefoon, lekker scrollen op social media. Maar veel zeiden zelf ook dat ze zelf ook wel graag een lagere schermtijd zouden willen hebben. En dan zeiden ze bijvoorbeeld van... ja, dan ga je heel even kijken op TikTok wat de laatste eh, video's zijn. En ineens is het drie uur later en heb je eigenlijk geen idee wat je allemaal hebt gezien. Nou, ik denk dat volwassenen dat ook wel herkennen. De podcast over smartphonegebruik heet Offline. En naast kinderen en ouders hoor je daarin ook experts... die advies geven over hoe je nou het beste met alle digitale afleidingen om kan gaan. Het weer in het noorden wat meer zon dan in het zuiden. Maar in de loop van de middag wordt het ook daar steeds beter. Aan de kust worden de graden op 21. In het binnenland maximaal 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand bij de ANWB. Uitgelopen werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp 11 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Er zijn twee rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en Knopend Burgerveen. Daar staat nu 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A10 de ringweg van Amsterdam. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Durgerdam 9 kilometer file.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 is zo'n plek waar je meteen je schouders laat zakken. Even lekker uitwaaien, slippers aan en verstand op nul. Het strand is breed, het dorp gezellig en de sfeer voelt gewoon goed. De zee ruist op de achtergrond, je voelt het zand tussen je tenen... en de geur van verse vis komt je tegemoet vanaf de boulevard. Het leven gaat hier net wat langzamer. En dat is precies wat je nodig hebt. Na al dat gerees van thuis en werk. Dus of je nou een paar uurtjes blijft of een hele week. Er is hier altijd wel iets te doen of juist helemaal niets, als je daar zin in hebt. En eerlijk is eerlijk, soms is niks doen gewoon het beste plan. Het zand heeft, ook zonder het casino. Begin de dag met een wandeling langs het water of plop gewoon neer in het zand met een boek en een drankje. Niet ver van het strand staat jarenlang de bekende Holland Casino Zandvoort... maar sinds 1 februari 2025 is dat vergoed gesloten. Toch blijft de boulevard bruisen. Met leuke strandtenten en gezellige plekjes om wat te eten en wat te drinken. Siska Peters, zo zal de zomer zijn. De winter was niet koud, maar duurde veel te lang. Er is niet veel gebeurd, ik ging gewoon mijn gang. Maar als ik wakker werd, dan dacht ik eerst aan jou. En hoopte ook steeds dat de post iets brengen zou. Er is nu bijna weer een jaar voorbij gegaan gedachten zie ik jou weer voor me staan. En komen al mijn dromen uit, dan weet ik al wat deze nieuwe zomer voor mij brengen zal. Eén ding zal ik deze keer toch anders doen. Ik neem niet nog een keertje afscheid net als toen. Want zijn de lange hete dagen weer voorbij. Laat ik je niet meer gaan, maar blijf je hier bij mij. Maar dat komt later en dat zien we dan wel weer. Ik tel de dagen die ons scheiden weer op keer. Er wordt gezegd vakantieliefdes gaan voorbij. Maar deze keer gaat dat niet op voor jou Watson Orbison, geboren in 1936 en overleden in 1988, was een Amerikaanse country- en rockzanger. Hij staat sinds 1987 in de Rock Roll Hall of Fame en de Nashville Songwriter Hall of Fame. In 1989 werd hij opgenomen in de Songwriter Hall of Fame. Hier is Roy Orbison met California Blue. Working all day. just killing time. I feel the rain all the whole night through, far away from you. California blue, California. living my life waren de Four met Don't Walk Away. Zorg voor een naaste doe je uit liefde. Maar het kan ook vragen oproepen. Loop dan gerust eens binnen bij Pluspunt. Annette Hilgerson van Tandem is er om de week op dinsdag voor een luisterend oor, tips en meedenkkracht. Voor een praatje, advies of praktische vragen over mantelzorg. Je bent van harte welkom. En wanneer? Dinsdag 2 en 16 september van 2 tot 5 uur. Locatie Pluspunt, Vlemingstraat 55. En aanmelden is niet nodig. House of the Rising Sun, The Animals. Alexander Ryback met Fairy Tales. Zin om iets leuks te doen, nieuwe mensen ontmoeten of een hobby op te pakken? Er starten weer verschillende gezellige cursussen, zoals Nederlands, de lama's, een improvisatietheater, kunstgeschiedenis, line dance, open atelier en voetjes van de vloer. Check snel de startdatum en meld je aan via www.plus.zandvoort.nl. En misschien wel tot snel. De Celtic Thunder stemt the shadows, he's suddenly there. Whoa, whoa. Then you will hear him declare. Stand and deliver. I'll take your money or your life. Stand and deliver. And tonight, I just might take your wife. surprised crossing Brannigan's moor. No doubt the gold that's been excised will be given to the poor. Whoa, whoa, for the poor are being squeezed every day. My fine friends, give it up, now it's your turn to pay. Stand and deliver, I'll your money, all your life. Stand and deliver. And tonight, I just might take your wife. <laughs> the gentry and the rich, for I have taken an oath. Look out no matter which is which, I will steal from you both. who will stand up for the weak? Oh, oh, yes, mine is the voice that will speak. Stand and deliver. I'll take your money or your life. just might take your wife instrumentaal van de week. Dave Baboer en zijn orkesten met Mambo Jumbo. En Dave Baboer, geboren in 1912 en overleden in 1965, was een Amerikaanse muzikant in de jazz. Hij speelde banjo en gitaar en schreef liedjes al met Peggy Lee, met wie hij zo'n negen jaar getrouwd was. Barbour begon als banjonist in 1933. In het midden van het decennium stapte hij over op de gitaar. Hij was actief als een veelgevraagde studiomuzikant.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 De stoelen staan te wachten op de ontbijt. En morgen word ik... Dit is het weer voor deze week Lunchroom op de woensdag. En dit was Boudewijn de Groot met Ik Geloof. Daar sluit ik mee af. Ik wens u een heel prettig weekend.